De man die op campings in de Ardèche in Frankrijk meisjes verkrachtte... heeft ook een Nederlands slachtoffer gemaakt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaak... heeft een man zich vergrepen aan een meisje van 11. Afgelopen maand zijn vijf meisjes tussen de 7 en 12 jaar aangerand of verkracht. De politie in Frankrijk is nog op zoek naar de dader. Op een legkippenbedrijf in Hagestein is het vogelgriepvirus ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een milde H7-variant van het virus. Morgen worden de 38.000 kippen van het Utrechtse bedrijf geruimd. Daarna wordt het bedrijf ontsmet. In een straal van een kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, varkens en runderen. Ook eieren, mest en gebruikt strooisel mogen niet worden vervoerd. Er zitten geen andere bedrijven binnen die cirkel. Na ongeveer drie weken wordt het gebied weer vrijgegeven. Het lichaam dat gisteren gevonden werd bij het Sparta-stadion in Rotterdam is van een meisje van 17. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het meisje stapte gisteren bij haar ouders in Sjaarloos op de fiets en werd twee uur later dood teruggevonden. Een Rotterdammer van 43 is verdachte in de zaak. Hij werd gisteravond aangehouden en zit vast. De 18-jarige Nederlandse BMX-coureur Laura Smulders heeft op de Olympische Spelen verrassend een bronzen medaille gewonnen. Goud ging naar Colombia, zilver naar Australië. Bij de mannen grepen de Nederlandse BMX-coureurs net naast de medailles. Raymond van der Biezen werd vierde en Twan van Gent vijfde in de finale. Eerder wonnen de Nederlandse zeilsters Lisa Westerhof en Lopke Berkhout een bronzen medaille in de 470-klasse. Joris Matthijssen speelt komend seizoen voor Feyenoord. 82-voudig international heeft een contract getekend voor drie seizoenen. Matthijssen, 32, mocht bij het Spaanse Malaga transfervrij vertrekken. Zijn eerste wedstrijd is over een week thuis tegen Heerenveen. Dan het weer, vanavond droog, vannacht op veel plaatsen helder, maar plaatselijk kans op mist. Minimum temperatuur rond 10 graden. Morgen veel zon, het is dan 20 tot 24 graden.